12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het coronavirus verlengd tot 9 mei, heeft premier Sanchez bekendgemaakt. Wel worden de beperkingen voor kinderen vanaf volgende week iets minder streng. Ze mogen iedere dag even naar buiten om te spelen, maar wel onder strenge voorwaarden. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Mensen mogen alleen de straat op voor boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitoefenen. Er ligt nog wel wat huiswerk voor makers van de corona-apps die het kabinet mogelijk wil gebruiken. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Belangstellenden konden vandaag via een online uitzending de plannen van zeven appbouwers bestuderen. Volgens deskundigen is bij sommige apps de privacy van gebruikers niet op orde. En andere apps waren slecht toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen. De appbouwers krijgen tot en met morgen de tijd om hun plan te verbeteren. Kamerleden van PvdA, SP en Partij voor de Dieren vinden dat minister Hoekstra KLM moet aanspreken over piloten die geen inkomstenbelasting betalen. Hoekstra onderhandelt achter de schermen over miljarden staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij vanwege de coronacrisis. Nieuwsuur meldt dat 350 KLM-piloten in het buitenland wonen. Daardoor ontvangen ze een vrijstelling van tienduizenden euro's op hun inkomstenbelasting. En KLM zou die regeling faciliteren. De Kamerleden vinden het moreel niet in de haak en stellen voorwaarden aan eventuele staatssteun. De actie Serious Request op 3FM heeft meer dan 307.000 euro opgebracht voor het Rode Kruis. De 3FM-DJ's maakten vijf dagen lang 24 uur per dag live radio om geld op te halen voor de hulporganisatie. Onder andere door tegen betaling verzoekplaten te draaien. Het weer, de regen in het midden van het land trekt op dit moment weg. Vannacht is het overal droog. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen volop zon met 12 graden op de Wadden tot 20 graden in de rest van het land.